maar of er daadwerkelijk is geschoten kan de politie niet bevestigen. Ook is nog niets bekend over de identiteit van de slachtoffers. De Amerikaanse minister van Financiën Minachin heeft contact gehad met de directeuren van de grootste banken van het land om de onrust op de financiële markten weg te nemen. De banken hebben hem verzekerd dat er voldoende geld in kas is om alle lopende leningen en kredieten te kunnen betalen. Minachin hoopt zo de financiële wereld te laten zien dat hij de zaak onder controle heeft. Door tegenvallende economische cijfers en aanhoudende politieke onrust stonden de Amerikaanse beurzen afgelopen week meer dan 7% in de min. Dat is het grootste verlies sinds 2008. Een team van waarnemers van de Verenigde Naties... is aangekomen in de havenstad Hodeida in Jemen. Onder leiding van de Nederlandse generaal buitendienst Patrick Kamaert... gaan ze controleren of de strijdende partijen zich aan de wapenstilstand houden. Ook gaan ze helpen met het overdragen van de macht van de opstandelingen... naar het plaatselijk bestuur in de stad. Verder moet het staakt het vuur ervoor zorgen dat de uitgehongerde bevolking... weer toegang krijgt tot hulpgoederen. Een Argentijnse radio-dj moet van de rechter vijf maanden lang... feministes uitnodigen in zijn programma. Hij krijgt de straf voor het doen van vrouwonvriendelijke uitspraken... tijdens zijn uitzendingen. Zo noemde hij feministen walgelijk. De vrouwen krijgen elke tien minuten spreektijd... en de presentator mag ze niet onderbreken. Ook mag hij hun uitspraken achteraf niet bekritiseren. Het idee van de straf kwam van de DJ zelf. Hij hoopt zo zijn vrouwonvriendelijke imago kwijt te raken. Het weer. Vannacht trekt de regen weg en de temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Morgen droge en soms wat zon.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 106.9. Dit is ZFM. Vanavond ben ik thuis en wacht ik in dit huis alweer op jou. Het duurt zo lang. De tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh. Iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw en genageld aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij.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 www.zfmzandvoort.nl That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. So am I wrong? Am I wrong for thinking that we could be something for real? Oh yeah yeah yeah yeah. Oh. Now am I wrong? Am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Oh yeah yeah yeah yeah. But that's just ZFM wenst je fijne dagen. en stuur jullie allemaal fijne dagen.